Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie heeft meer bekendgemaakt over twee mannen... die betrokken waren bij de moord op Peter R. de Vries. De twee filmden meteen na de aanslag het lichaam van de misdaadjournalist... en gooiden dat allemaal online. Nu is duidelijk dat ze kort daarna nog een andere moord op de planning hadden staan. Dat heeft de politie ontcijferd uit onderschepte versleutelde berichten... vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Twee vroegen om eh, een brommer, om eh, eh, helmen, zwarte helmen en een auto om te vluchten. Ze zouden het doelwit hebben geobserveerd en ook een wapen geleverd hebben gekregen. Dat noemen ze dan een tooi of een pipa. Maar deze liquidatie is dus wel voorbereid, maar uiteindelijk niet uitgevoerd. Het OM wil op deze manier bewijzen dat de verdachten onderdeel zijn van een criminele bende. Er zijn weer honden gevonden bij een omstreden fokker in het Brabantse Eersel. Eerder dit jaar haalde de toezichthouder in totaal meer dan 650 verwaarloosde en zieke dieren weg bij de man. Hij kreeg een fokverbod en er is aangifte tegen hem gedaan. Maar nu zijn er bij een controle dus weer acht honden ontdekt. De toezichthouder zegt dat ze vanaf nu elke week bij het bedrijf langs gaan. En de Belgische minister van Justitie moet donderdag op het matje komen. Hij moet bij het parlement tekst en uitleg geven over het plasincident op zijn verjaardagsfeestje vorige maand. Correspondent Kiesja Hekster vertelt wat er gebeurde. En dat was nogal een gezellig feestje lijkt het. Misschien waren er in het huis van de minister niet genoeg wc's. Want op drie, momenten zijn er mensen naar buiten gekomen die tegen een politiebusje geplast hebben. En daarna hebben ze het busje ook opengemaakt, zijn ze erin gaan zitten. De minister zegt dat hij niet wist dat zijn gasten tegen het politiebusje busje plaste. Maar de Belgische publieke omroep VRT heeft een video gezien... waarop te zien is dat hij zelf ook naar buiten komt voor een plasje. Andere politici zijn nu superboos. De ophef is er eigenlijk ook omdat dat busje daar staat... omdat deze minister onder strenge beveiliging staat. Vorig jaar is er een poging geweest om hem te ontvoeren. Nou ja, en nu lijkt het er dus op die beelden op... dat hij de spot drijft met de politie waarvoor hij verantwoordelijk is... en die dus ook zo hard werkt om hem te beschermen. En dus moet de justitieminister vertellen wat er is gebeurd. Krijg je nog het weer. Een zomerse dag met strak blauwe luchten en veel zon.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 Que solo vive enamorado baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré. sempre cantare, pero no sempre cantare, però non sempre cantare. E rumba tanta chitarra, io che yo sempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare.